Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Shell belooft sneller te verduurzamen. Tot nu toe zei het bedrijf alleen dat het doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar ook op korte termijn belooft Shell nu actie. In 2030 wil het bedrijf 50% minder CO2 uitstoten moest ook wel, zegt verslaggever Nick Wouters. Dat is in lijn met eh, de uitspraak van de rechter eh, eerder dit jaar. Die zei, Shell, je moet meer gaan doen om te verduurzamen. Daar werd gesproken over 45% reductie. Dus dit is daar dan eh, nog een tikkeltje bovenop. Hoe Shell dat gaat doen is nog niet bekend. 225 dagen is het geleden dat we konden stemmen. En inmiddels hebben we te maken met de langste formatie in Nederland ooit. Er lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. De partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten op dit moment in een landhuis bij elkaar in Hilversum... om te praten over een concept-regeerakkoord. In de Belgische stad Leuven is een personenauto van een brug gevallen die plotseling openging. Drie mensen onder wie een kind van anderhalf raakte licht gewond. De auto kon niet meer op de steile brugklep blijven staan en viel uiteindelijk ondersteboven op straat. Waarom de brug ineens openging is niet bekend. Voetballer Josh Cavello is behoorlijk overdonderd. Gisteren maakte de Australische prof bekend dat hij homo is. The day after kan hij niet stoppen met grijnzen. Oh, it's been phenomenal. The last 24 hours has honestly changed my life. Um, it's something I'll honestly remember for the rest of my life. Joyce kreeg berichtjes van topclubs en sterspelers van over de hele wereld. En vooral die van Zlatan en Griezmann hebben nogal indruk gemaakt. That's amazing. For them to reach out and say that they're proud of me, it really means a lot. And it shows that, look, we are encouraging this type of uh, behavior and that it can be normalized. And being gay, there's nothing wrong with that. George Cavallo is nu de enige voetballer op het hoogste niveau die uit de kast is. Het weer. Een zonnige, droge dag. 15 tot 18 graden is het. Morgen begint ook zo, maar in de loop van de dag komen er wolken bij. S'avonds kan dan een bui vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat goed op de weg. De meeste files zijn momenteel al sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. Wat wel opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knopend Muiderberg en Naarden 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer.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 magic. Oh, I got the magic in me. Ha ha ha ha! lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나 Never ending forever, 만들어주는 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby van Zandvoort, op 106.9 CFFM a sleep sweat.